Sommige ouders zitten daardoor wel met een probleem. Zij konden op korte termijn geen oppas regelen. En bedrijven willen dat mensen toch gewoon komen werken, zegt vakbond FNV. Dat werkgevers gewoon tegen hun werknemers zeggen... en je komt gewoon naar het werk, want we gaan nu omzet draaien. En dat doet mij heel erg denken aan de situatie die ik 30 jaar geleden ontmoette... dat mijn werkgever ook gewoon zei, jij komt nu... Want eh, jij wilde zelf kinderen, dus dat los je ook zelf maar op. Alleen voor kinderen van mensen met een essentieel beroep... blijft de school open voor noodopvang. En op de Filipijnen is de schade enorm na de orkaan die donderdag en vrijdag over het land trok. Er zijn meer dan 200 doden en dat aantal loopt waarschijnlijk nog op, want er worden nog steeds tientallen mensen vermist. Volgens het Rode Kruis zijn honderdduizenden Filipijnen hun huis kwijt. En let even op als je vandaag met de trein naar je werk of iets anders moet. De NS laat vanaf nu minder treinen rijden in de spits, avond en nacht. Omdat er door de lockdown waarschijnlijk veel minder reizigers zullen zijn dan anders. Dat is duur en de NS zegt ook dat de werkdruk erg hoog is... omdat veel van hun mensen ziek zijn of in quarantaine zitten. En de Britse premier Johnson ligt weer onder vuur. Er is weer een foto opgedoken van een feestje tijdens een lockdown. Who got this party started? Downing Street defends pictures which appear to show Boris Johnson and his staff drinking together during the lockdown last year. De afgelopen weken was er al veel ophef over het feest bij Johnson in de tuin. Dat was in mei vorig jaar. Er waren zo'n 20 gasten, terwijl het advies max 2 was. Premier Johnson zei steeds dat het ging om een werkvergadering. Maar op de foto vandaag in de krant The Guardian zie je de gasten wijn drinken en hapjes eten. En ze houden ook geen afstand. Deze Britten zijn er wel klaar mee. Obviously he should go, but he's not going to go. There's too many people supporting him from the inside. So. If you're the leader of the country and you don't set the standard, what do you expect from anybody else? De timing is gevoelig, want nu de Omicron-variant hard rondgaat in Engeland... roept de regering van premier Johnson iedereen op om zich netjes aan de adviezen te houden. En het weer nog, af en toe zon, al kan het in het noorden flink mistig zijn. Het is vandaag tussen de 4 en 7 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat een korte file tussen de afrit Soest en Blarikum. 3 kilometer met zo'n 5 minuten vertraging.